Het bleek te gaan om een Duits exemplaar dat via Nederland in België terecht was gekomen. De Belgische natuurvereniging Landschap VZW noemt de aanval door het dier een spijtige primeur, maar voorspelbaar. De organisatie benadrukt dat de overheid de boer schadeloos zal stellen.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 Nu moeten ze nog op hun 18e weg. De jongen wil dat de financiële ondersteuning voor de pleeggezinnen wordt verlengd... omdat jongeren op hun achttiende nog niet zijn afgebakken, zoals hij zegt. Oud-SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd, schrijft het AD. In de krant bevestigt partijvoorzitter Meijer het verhaal. Hij heeft Van Bommel nog niet uitgeschreven en nodigt hem uit voor een gesprek. Van Bommel keerde na de parlementsverkiezingen vorig jaar niet terug in de Kamer. Hij werkt nu als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle. Er was geen sprake van een conflict, zei Van Bommel destijds. Waarom hij de SP nu de rug toekeert is onduidelijk. Hij is onbereikbaar voor commentaar. De partij wil nu met hem om tafel. Volgens Meijer is er volop ruimte voor interne kritiek bij de SP.